De Russische president Medvedev heeft dat gezegd aan de vooravond van het bezoek van president Obama aan Rusland. Het raketschild moet Amerika beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Iran en Noord-Korea. Rusland ziet zo'n schild in Europa als een bedreiging en met VDF eist nu een compromis. Iran laat vandaag opnieuw een Iraanse medewerker van de Britse ambassade in Teheran vrij. Van de negen mensen die een week geleden waren opgepakt zitten nu nog één vast. De negen hadden volgens de Iraanse autoriteiten een rol gespeeld bij de protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. In het Noord-Brabantse Kaam is bij een hardloopwedstrijd een verkeersregelaar mishandeld. De verkeersregelaar vroeg een automobilist even te wachten omdat er nog hardlopers aankwamen. De automobilist weigerde en reed tegen de regelaar aan. Die viel op de motorkap waardoor een deuk ontstond. De automobilist stapte uit en gaf de verkeersregelaar een pak slaag. De man van 49 is aangehouden. In de Amsterdam Arena zijn bij dancefeest Sensation White 52 mensen aangehouden. Ze hadden drugs bij zich of verkochten illegaal kaartjes. Dansfeest werd nacht en afgelopen nacht gehouden. Er waren in totaal 80.000 mensen naar de Amsterdam Arena gekomen. Bij het grootste nachtelijke openluchtdansfestival van Nederland, Crown Zero in Buslo bij Deventer, waren 28 arrestaties, allemaal in verband met harddrugs. De Australische marine doet onderzoek naar een seksspel aan boord van een van haar schepen. De mannen op het fregat konden geld verdienen als ze seks hadden met een vrouwelijke collega. Wie het deed met een officier of lesbienne verdiende meer. Van de weddenschappen werd een boekje bijgehouden. De Australische marine heeft de vier bemanningsleden die het seksspel bedachten inmiddels van boord gehaald. Het weer. Eerst flink wat zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele stevige regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen meer buien en wat minder warm.